Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Minister Adema van Landbouw wil zo snel mogelijk een verbod op stroomstootwapens... die door veetransporteurs worden gebruikt. Op beelden van RTL Nieuws is te zien dat varkens achter elkaar stroomstoten van 5000 volt krijgen. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat er nu onderzoek naar doen. In 2019 maakten varkens in nood er ook al undercoverbeelden van. Vanaf zondag rijden er voor het eerst in maanden weer treinen tussen Lelystad en Dronten. Er was een hoop stuk nadat een hoogspanningskabel op de bovenleiding was gevallen. Het is een flinke klus voor de spoorbeheerder. Normaal gesproken voor een project van deze omvang nemen we ongeveer een jaar de tijd om dat voor te bereiden. Dan zorg je dat je het personeel hebt, dat je een goede planning hebt, dat je alle materialen hebt. Nou, nu zijn we gewoon in één keer begonnen met de reparatie en hebben die planning ook gaandeweg gemaakt om te zorgen ja, gewoon zo snel mogelijk weer die treinen daar kunnen laten rijden. Ja, en nu doet dus alles het weer waarschijnlijk. Vier in Almelo hadden niet zo'n zin in dit geluid. Een rookmelder dus, die moeten ze nu van de rechter verplicht ophangen. Sinds juli moet er in elk huis een rookmelder aanwezig zijn... maar de huurders wilden zo'n ding niet hebben... omdat ze bang zijn voor spionage of straling. De woningcorporatie mag nu van de rechter zonder toestemming van de bewoners naar binnen om de melders te plaatsen. De woningstichting hoopt toch dat de bewoners gewoon even de deur open doen. En in het Vlaamse Olmen zijn een hoop mensen in één keer een flink stuk rijker geworden. Komt omdat de superjackpot van 142 miljoen euro is gevallen. De prijzenpot is zo hoog omdat negen Europese loterijen samenwerken. Die mogen meer uitkeren dan landelijke loterijen. De winnaars krijgen in elk geval allemaal ongeveer 900.000 euro. En deze man kan het nog niet helemaal geloven. Ja, ik heb gewonnen. Ik zat op het ziekenhuis en ik kreeg een mailtje dat de lotto in Olmen gewonnen was. Ik wist niet waar ik het had. Hè. Het is, eh, Je bent aangedaan duidelijk, hè? Ja, ja, ja, ja. ik ben goed aangedaan. <laughs> Echt serieus waar. Ja, het is ook niet niks, hè. Het is, eh, het is wat geld, hè. Krijg je nog wat weer? De buien blijven nog even hangen. En morgen op sommige plekken ook wat natte sneeuw. En het is dan maximaal een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Took a minute, but I figured out life's better when you're around. That's the way I want to keep it. I can tell onze new album Country Born hoorde je Drew Baldridge en Ama. En eh, je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. Ik zat al even op de playlist te, kijken wat we nu allemaal weer voor muziek zouden krijgen. Want de playlist is zo bomvol. Bluegrass, dat staat natuurlijk nu weer op het programma. In 1959 werd het een van de grootste hits van de Everly Brothers. Maar 1955 was het Gilbert Cody het nummer schreef en voor het eerst opnam in het Frans. Die titel zal ik je besparen, want mijn Frans is niet van je van het. Maar sindsdien zijn er diverse versies verschenen van dit nummer. En dit is een hele mooie bluegrass versie. Darren en Brooke Aldridge en Let It Be Me. I bless the day. brievenbus. En daarvoor gaan we naar Ierland. Voor een single van Trevor Laurie. En die heet I Hadn't Counted On You. En daarna gaan we naar de Spiegelplaat. Well, after the last time I said that's it. Love's not worth the hurt I go through. there's enough. I don't need anybody, but I hadn't counted on you. No, I hadn't counted on there being someone who honestly loved me the way that you do. I made up my mind that it just couldn't happen, but I hadn't counted on a friend to me Who suddenly came out of the blue To think I was ready to give up completely But I hadn't counted on you No, I hadn't counted on there being someone Who honestly loved me the way that you do my mind that it just couldn't happen, but I hadn't counted on you. To to say no love was a big mistake And Lord knows I made quite a few never, cause I hadn't counted on you. No, I hadn't counted on there being someone who honestly loved me the way that you do. I made up my mind that it just couldn't happen, but I hadn't counted ik zei het net al, we gaan naar onze Nashville Spiegelplaat. En het origineel werd door Kenny Rogers voor het eerst uitgebracht in 1969 samen met First Edition. Er zijn na die tijd diverse versies van dit nummer uitgebracht. Maar ik heb voor een bluegrass versie gekozen en daarvoor gaan we naar 1973. En die is van de Bluegrass Cats. Je hoort twee keer achter elkaar Ruben James. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Ruben James. In my song live in. pages that I write Are just a footsteps out of time From the time when I knew you Reuben James Reuben James All the folks around Madison County cussed your name Just a no-count sharecropping colored man Who'd steal anything he can And everybody laid the blame on Reuben James Reuben James Will you still walk Fields of my mind. Faded shirt, weathered brow, calloused hands upon the plow. Loved you then and I love you now. Reuben James, Flora Gray. The gossip of Madison County died with child. Although your skin was black, you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James. With your mind on my soul and a Bible in your right hand. You said turn the other cheek. Well, there's a better world awaiting for the meek. In my mind, these words remain from Reuben James. Reuben James, will you still walk the bird fields of my mind? Faded shirt, weathered brow, callous hands upon the plow loved you then and I love you now Reuben James Reuben James One dark cloudy day they brought you from the field And to your lonely pine box camp Just a preacher, me in the rain Just to sing one last refrain Reuben James Reuben James Will you still walk the fields of my mind Faded shirt James Reuben James You still walk the furrowed fields of my mind Faded shirt, weather brown Kind of stands upon the cloud Loved you then and I love you now Reuben James Dit is de Nashville Spiegelplaat again. And the lyrics that I rhyme are just footsteps out of time from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name. Just a no account sharecropping colored man that would steal anything that he can. And he always laid the blame on Reuben James. didn't turn your back on a hungry white child of no name, Reuben James. Reuben James, with your mind on my soul and a Bible in your right hand. He said, turn the other cheek. There's a better land awaiting for the me. In my mind, these words are framed for Reuben James. Reuben James. field. And through your lonely pine box came just a preacher, me and the rain. The same one last refrain for Reuben James. Reuben James. Show. Old school for life, baby. Come and look out through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us. than mine. er nu even iets te fris voor. The Blanket on the Ground. Maar het blijft natuurlijk een hartstikke lekker nummer van Billy Joe Spears uit 1975. En we maken een sprongetje naar de jaren 90 voor muziek van de vijf eh, damesformatie. Ik wil zeggen vijfmansformatie, foei. Wild Rose heten ze en ze brachten eh, tussen 1988 en 1991 drie albums uit. En de sound die ze maakten is echt typisch voor de jaren 90. En dat hoor je dus nu op Rockabye Heart. van Wild Rose waren dat. En Rockabye Heart. We gaan nu verder met wat folkmuziek. En die staat toch meestal wel in het teken van wat country-invloeden eh, of wat bluegrass-invloeden. En in dit geval heeft de muziek van deze dame beide. Van haar album If It All Goes to South hoor je Amy Ray en A Mighty Thing. Bill Radio Show. Bluegrass Time. Het is in de country-muziek heel gebruikelijk dat jij nummers van collega-artiesten covert. Maar ook in de folk en de bluegrass natuurlijk. Je hoorde Emmylou Harris met haar versie van de boxer van Simon Garfunkel uit 1980 was deze versie. En daarvoor bluegrass van Atkins en Loudermilk en Swing Low, Sweet Chariot. Nu country uit Nederland, West Virginia Railroad en Deep River. En daarna weer de digitale brievenbus. Deep River you can take brievenbus inzending gaan we naar Australië. Voor een dame die daar al lang geen onbekende meer is. Ze heeft diverse awards gewonnen in Australië. En uh, en songwriter en slash Americana is haar muziekstijl. Ze heeft een hele aparte stem. Haar naam is Cathy Dobson. Dit is een mediocre film. fortune on the line. our brothers in the back. te veel gezegd. Aparte stemmen. Cathy Dobson was dat met mediocre veel. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. En dat is natuurlijk een kerstalbum. Cheers, It's Christmas van Blake Shelton. Je gaat achter elkaar luisteren naar Santa's Got a Choo Choo Train en naar Up on the House Top. Dit is het Nashville Spotlight album. September, Chattanooga, Tennessee. All the old folks still remember that snowy Christmas Eve. The way Santa saved that holiday is still hard to believe. Oh, the weatherman was calling for the snow to keep coming down. and a sleigh hill so fast. Yeah, that shiny locomotive made it to town in no time flat. But you can't go slow with a Christmas load coming down the railroad tracks. When he pulled into the station and he finally shut her down, there was big old celebration. Everybody gathered round. They passed out toys to the girls and boys from miles around. Then all at once they heard the mighty whistle blow. The ground started shaking. It even shook the mistletoe. met onze kerst spotlight albums. En de volgende de komende week natuurlijk nog veel meer. Nu weer wat Americana uit Tasmanië. Daar komt ze helemaal vandaan. En natuurlijk eh, is de National Radio Show natuurlijk de muziek zo breed mogelijk. Komt uit alle windstreken. En dus gaan we dus deze keer naar Tasmanië, zoals ik zei. Ange Boxel heet ze en dit is When Time Goes By. a baby The next time I saw that that baby was walking Mama looked so tired, her hair had grown But she was in her old clothes and she was smiling 都好。 This old town sin hits to me, and I don't know how much I can stand.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

take This year my Christmas angel